Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het puin van de ingestorte flat bij Miami zijn het afgelopen etmaal vier lichamen gevonden. Eén daarvan is van een meisje van zeven. Het dodental van de ramp komt daarmee op 22. Het gebouw van 12 verdiepingen stortte vorige week in. De zoektocht lag donderdag lange tijd stil vanwege instortingsgevaar. Er worden nu voorbereidingen getroffen om het deel van de flat dat nog overeind staat te slopen... zodat bergingswerkers minder gevaar lopen. Op het strand bij Den Helder zijn meerdere mensen gewond geraakt... toen de trap bij een strandpaviljoen instortte. Er stonden op dat moment veel mensen op om een groepsfoto te maken. Hoeveel er gewond zijn geraakt is onduidelijk. Het lijkt erop dat de verwondingen niet heel ernstig zijn. De meeste mensen konden ter plekke worden behandeld. In Brussel is het kort na de uitschakeling van België op het EK voetbal onrustig geweest. In het centrum van de stad gooiden jongeren onder meer flessen en rookbommen naar de politie... die daarop reageerde met een waterkanon en traangas. Er is één arrestatie verricht. België verloor gisteravond in de kwartfinale met 2-1 van Italië. Volgens de politie viel een groep jongeren rond 11 uur iemand aan die met een Italiaanse vlag rondliep. Agenten besloten om in te grijpen, waarna de groep zich tegen de politie keerde. Na anderhalf uur was het weer rustig in Brussel. In de Golf van Mexico heeft urenlang brand in zee gewoed. De oorzaak was een lek in een pijpleiding onder water... vlakbij een booreiland ten westen van Yucatan. Op beelden is te zien hoe s'nachts vlammen uit de golven komen... en een deel van het zeewater geel-oranje is verlicht... alsof het kolkende lava is. Het Mexicaanse staatsoliebedrijf heeft de kleppen van de pijpleiding dichtgedaan... en na ongeveer vijf uur waren de vlammen gedoofd. Er is niemand gewond geraakt. Het weer.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 <laughs> Oh, oh, oh. pin up girl on that poster, say it so like I'm Doja. Icy, wifey, Rolex, gleaming, blonde hair, I bleached it. You could call me Khaleesi. I stay up on my queen thing. Up here, the haters look teeny tiny. Ooh. tail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my uh, All my girls for the baseline. Ponytail to the waistline. Throw it back, baby, take time. Money talks and I make my let say is jouw keuze ZFM.